This is Radio 501, 501. Your, number your number one station. 501. pictures in a pub, passing man a ready rub, trying not to think of when that lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we 在干。 van Madness. En Madness, gisteren live op Appelpop, ik kan je vertellen. Madness it was. Echt ongelooflijk vet. En die mannen zijn al zo'n 30 jaar bij elkaar, hè. We trouwens dat de toetsenist van Madness zo nu en dan in Nederland verblijft. Ja. Nu op Radio 501, meer Matthijs. Met Matthijs van der Meer. Daar ben ik gisteren achtergekomen. Dat allemaal op Appelpop, waar ik echt heel veel toffe dingen heb gezien. Het is vandaag de 76e aflevering van Meer Matthijs op Radio 501. En ja, dat is zo'n uitzending. Normaal gesproken dan doe ik nog wel wat van tevoren aan muziekjes uitkiezen en kijken wat er allemaal is gebeurd en eh, besproken kan worden zo op de radio. Vandaag is niet zo'n uitzending. Nee, ik kom echt net van Appelpop. Ik heb hier in Hoorn nog even geholpen bij mijn eh, scoutingvereniging op de speeldag. Wat leden werven. Ik stink naar kampvuur, ik stink naar bier en ja, toch maar even radio maken. Dan denk ik zo, even een mooie afsluiter van dit weekend.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 zat erin, maar het viel niet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 er zijn van die bands die je eh, ja, eigenlijk liever niet hoort en waarvan je eigenlijk liever niet eens weet dat ze bestaan. Maar toch, toch zijn die er. En ja, er zijn mensen die daar naar luisteren. En in dit geval gaat het over die mensen die naar luisteren over meisjes in de leeftijdscategorieën 9 tot uh, eh, 16. Enkele uitschieters naar boven en naar beneden. En dat bandje waar ik het over heb, die stond ook op Appelpop. Zaterdag op de eh, vroege ochtend van, nou ja, 1 uur. Maar op de vroege ochtend van half 8 stonden er al mensen aan de poort. Dan heb ik het dus over die eh, meisjes met papa's meegezeurd, eh, gesleurd en... Gezeurd en gesleurd, ja, want eh, zeuren doen ze en merchandise overal. Ik heb het over Main Street. En dat zijn geen fans meer, nee, dat is gewoon obsessief gedrag. Volgens mij zou je mensen echt naar de psycholoog kunnen sturen voor ehm, hoe erg fan zij kunnen zijn van iets. Heel irritant eigenlijk, hoe zij Nederlands en Engels combineren. weet je wat, ik ga het gewoon een keer laten luisteren en dit is beloof ik, de eerste, enige en laatste keer dat dit ooit gedraaid wordt op Radio 501. Ik dacht dat ik wist wat echte liefde was Maar toen ik jou zag staan was ik compleet van slag Oh je bent zo mooi, it's hard to believe Ja mijn hart klopt sneller when you look at me I don't know seems to blow me away Got show When we kiss, my mind is blown Oh, we It's amazing to see what you're doing to me Got show When we kiss, my mind is blown hand En kijkt me heel eventjes aan En het lijkt wel alsof door jou de tijd stilstaat Je bent zo bijzonder, you're the girl of my dreams Je bent amazing, magical, a beauty queen, queen. I don't know what I did to deserve a girl like you Yeah. het... Ja. voordat ik jullie allemaal verlies. Ehm, <laughs> ik zet hem maar even stil. Maar dit is, dit is dus Main Street. Ja. Jongetjes van een jaar of 15. En nou, diva's dat het zijn, dat is echt niet normaal. Volgens mij heeft de organisatie van Paspop, ehm, die ging over de artiesten. Handen vol gehad aan deze jongetjes. Maar ja, met kinderen komen papa's en mama's die bier drinken en zo. En dan krijg je omzet natuurlijk. En er is natuurlijk gewoon een gigantische markt voor. Dus eigenlijk paspop. Dat was het vorige festival waar ik stond. Appelpop. Ja, er zit een P in, zit er A in. <laughs> ja, dat ga je al snel. Jongens, ik heb een heel zwaar weekend gehad, hè. Een heel zwaar weekend. Ik heb dit bijvoorbeeld allemaal moeten doorstaan. Maar ja, eh, we gaan gewoon even door met muziek. Deze dame stond er ook. En stiekem ben ik een beetje verliefd op haar. Dat heb ik getwitterd. En Wouter Houkhoff heeft beloofd dat door te vertellen. En volgens mij heeft, heeft hij dat ook gedaan. Want ze heeft die tweet dat ik verliefd op haar ben toegevoegd aan haar favorieten de prachtige Laura Jansen. Met het prachtige Queen of Elba. your pain Submarine van de Beatles. Nee, helaas waren die niet op Appelpop. Maar ja, misschien volgend jaar. En over Submarine gesproken. Ja, ehm, hoe kwamen we er ook alweer op, Chris? Weet je mond ik neem echt net een hap van mijn broodje. <laughs> maar wat was de vraag? Hoe kwamen we ook alweer op dat uh, eh, duikboten gebeuren? Mm, er is een duikboot bij Texel gevonden. Oh, natuurlijk. Ja, de duikboot ehm, bij Texel. Dat ding dat stamt uit de Eerste Wereldoorlog. Ja, en eh, wat ons opviel van... Hè, waren er toen al duikboten? Ja, dat. En ehm, waarom hebben ze dat ding niet eerder gevonden? Want hij ligt op 8 meter diepte. Daarom. Ja, nou- je struikelt zo'n beetje over die boot. Ja, ik denk alles rondom die eh, duikboot is een beetje uh, straalt wat klungeligheid uit. Want hij is overvaren door een zusterschip. Yep. Moet je ook niet met de duikboot gaan varen waar het 8 meter diep is. Nee, inderdaad. En nu ben ik dus gaan googlen om meer te weten over die duikboot. En als je dus googelt op duikboot en je typt daarna de T in van Tessel, krijg je als Google suggestie te koop duikboot te koop. Ehm, nu ehm, wil ik heel graag een duikboot. Omdat duikboten super awesome zijn. Ja. Weet ik alleen niet of het financieel gaat lukken. Zijn ze duur? Ja, nu is hier dus een minuscuul duikbootje. Van zo'n 13.000 euro. Oké. Hoeveel man ehm, past erin? Dus ja, volgens de tekst 50. Lijkt me een beetje sterk. 50 man in een duikboot? Ja. Wow. Eh, gezien het formaat van dit bootje. Als ze er wel in passen, dan... Eh, Misschien is het een soort van, weet je, je hebt soms met een mini zo'n challenge. Hoeveel mensen passen nou eigenlijk in een mini? Misschien is met deze duikboot ook gedaan om te kijken hoeveel er echt daadwerkelijk in passen. Ja, precies. Ehm, of je daar nog kan bewegen is een tweede. Maar misschien, misschien, moeten we de luisteraars oproepen. Om Radio 501 duikboot eh, in het leven te roepen. Eh, zit jij nu Radio 501 te luisteren en heb jij een duikboot? Deel je ervaring af en toe met, eh, eventjes, met ons op de chat, uh, Twitter, ja. Ik ben echt heel erg moe. Ik kom gewoon amper uit mijn woorden. Op Twitter, at Matthijs. Met Radio 501. Of eh, stuur een gefrankeerd mailtje naar studio.radio501.nl Ik ben wel benieuwd hoe dat zit met die duikboot inderdaad. En als hij geel is, dan is het altijd al goed, hè? Zeker weten. En die ene andere meneer van de meer had een oranje. Ja, dan... Nee, dat doet het hem dan net niet, denk ik. Moet je in ieder geval niet overvaren, want ze zien je altijd. Precies. Ja. Deze mensen... Simone, Simone. Waren ook Pop je ziet me nooit eens staan. Simone, Simone. Altijd in het rood gekleed, ik wil met haar een date. Ze heet Simone, Simone. Ze lacht naar iedere man Simone. Simone. Ze hangt in kringen rond waar ik me never nooit zou vertonen. Simone. Oh, alsjeblieft. Ik ben verliefd. Simone. Geef me nou een kans. Simone. Simone. Je ziet me nooit in staan Simone mij dan belonen? Simone, over een jaar, dan schrijf ik haar. Simone, ben al zo lang verliefd. Simone, Simone, je ziet me nooit in staan heb een leuk feestje op het eh, Brunotti podium op Appelpop. Gisteren, en dat was dus het laatste optreden voordat Madness begon. En dat was ook echt een geweldig feest. Ja, ik eh, zit hier dus na een druk weekend toch nog even mijn show te doen. En ik ben er even met mijn kop niet bij hoor. Dat, eh, ik moet er nodig naar bed denk ik. Maar ja, tot een uur of acht ben ik bij je met hele fijne plaatjes. Waaronder deze. En dat vroeg ik mezelf ook af. Waar zit ik met mijn hoofd? fijne dansplaat hoor, maar dat... Tussendoor, ik weet niet wat ik ervan moet denken. Hoe doen we ook, de Basement Jacks. Staan altijd gewoon voor een leuk feestje. Ik heb een klassieker gezien dit weekend. Afgelopen vrijdag. Deze mannen die zijn al nou, pittig lang bij elkaar. Ik gooi hem even op, uh, op zijn West ja? Ja, dat hoor je goed. Dit de luisteraars mooi, denk Ja. Yeah. Oh, where's my head at? Hoe dan ook. Geniale muzikanten die niet stuk zijn te krijgen. Golden Earring. That's weird. En live nogal. Oh. This is song called Another 45 Miles to Go. Here comes the night with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 alleen mij. Zelf zeggen ze dat dit een enige Nederlandse track ooit zal zijn. Maar ja, eh, blijkbaar zijn ze het er niet echt mee eens of zo dat ze dat eh, moesten maken. Hij werd wel met luid gejuich ontvangen in die grote tent door Oceaan van Raccoon. En over Oceaan gesproken, die duikboot, die ehm, gaan ze dus binnenkort omhoog halen. En ze verwachten dus ook nog menselijke resten en torpedo's te vinden. En eh, we zijn er verder gaan zoeken naar de duikboot. En we hebben een hele mooie gele duikboot gevonden, die op Sint Maarten te koop ligt. Chris. Ja, een, hele mooie grote gele duikboot. Ja, ik ben hem alweer kwijt. Wat <laughs> kost die? zo slecht. Eh, geen niet. een eh, eh, half miljoen dollar. Een half miljoen dollar. Dus, ongeveer. Dus mocht jij een hele mooie, grote, echte gele duikboot willen hebben, een half miljoen dollar ophalen bij, op Sint Maarten. In de Ik ja, zeker weten. Nu heb ik hier ook een hele romantische duikboot. Oh. Voor twee. Dat, ehm, alleen er staat geen prijs bij. Dat is, dat is maar de binnenkant ziet er fantastisch uit. Maar hoe moet ik een romantische nou, dan sta je in de kroeg en dan zeg je tegen iemand van... hey, wil je mijn duikboot zien? Dat is wel En dan, eh, ja... Daar zeg je geen nee tegen. Nee, dan laat je de foto zien op je telefoon. Dan moet je me eerst overtuigen dat je echt een... Eh, en daarna kun je gewoon samen gezellig s'avonds visjes kijken. Wauw. Ja, ik wil... Eh, Met een glaasje... Ik trap, ik trap daar wel in, denk ik. Als iemand mij <laughs> zijn duikboot wil laten zien, dan ga ik wel even mee. Nog een poging. De Golden Earring. distance, some shadows of the clouds in the sky. I've got to get home to my child, my wife. Here comes the night. I'm scared to death. Gotta get me a ride. It looks like the road is swallowing me up. Gotta hurry on. Don't dare to look back. Blue very straight ahead. Another 45 miles to go. Another 45 miles before I'm home. I wish the sunlight was burning in my eyes instead of shades, black faces of I wish I could pay the sun to run. Then I had some more time with my wife, my son. Clouds in the sky, gathering for the fire chasing the prey till it can go on. I mend my pace cause my bride is waiting home. Here comes the night. I'm scared to death, gotta get me a ride. It looks like the road is swallowing me up. Gotta hurry dare to look back. Bluefield is straight ahead. Another 45 miles to go. Another I may watch you go. There'll be no value in the strength of walls that I'll have grown. There'll be no comfort in the shade of the shadow stone. But I'll be yours if you'll be mine. Stretch out my go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 van Mumford and Sons. Prachtige plaat. Ik heb het de hele tijd gedacht dat Jet Rebel een band was. En eigenlijk is Jet Rebel Jelte Tuinstra. Een, ja, een solo-artiest. En ik zat er niet heel ver naast met het bandgebeuren. Want hij heeft op zijn album alle instrumenten zelf ingespeeld. Dus ja, het is een beetje een, eh, een marge van alles als het gaat om de muziek. En die muziek die mag er wezen hoor. Luister maar naar Louise. tight. But when I get it right, I get it right. Come a little closer, please. I find myself begging on my knees for Louise. Louise. Radio 501. Is Radio 501. 501. I drink to remember, I smoke to forget. Some things to be proud of, some stuff to regret. Gone down some dark alleys in my own head. But something's changing, changing, changing. I go back to Clifton to see my old friends. The best people I could ever have met. Skin up a fat one, hide from the feds. And something's changing, changing, changing. So I keep. valt niet mee om als uh, ja, jonge jongen te, te, maken in de muziekwereld. En zeker niet om dan te belanden in de hoofdtent van Lowlands, de Alfa. Maar ja, Jake Buck doet het met twee vingers in zijn neus. Of in de lucht. ja, van hartstikke lekker. Two vingers van Jake Buck. En dit. All the way from Brasilia. Nee, deze. Is Minas Compraya. Ja, wat, wat van ver komt is het lekkerst. Nada está à toa. Nada está à toa, é redemoinho que te apaga, vem de longe. Vem que o pé saiba como é. Importante ir até o fundo, mas não demore muito, não demore o mundo. Saiba voltar. Nada está à toa, é redemoinho que te apaga, vem de longe. Vingue o pé, saiba como é. Importante ir até o fundo, mas não demore muito, não demore o mundo. Saiba voltar. pra quem te vê. Se tem a ver o que te faz sofrer. Se não tem a ver, faça de luz o não amor. O seu ciclo voador, o seu ciclo voador, o seu ciclo voar. No seu ciclo voador, no seu ciclo voador, no seu ciclo voador. apaga, vem de longe. Finque o pé, saiba como é. Importante ir até o fundo, mas não demore muito, não demore o mundo. Saiba voltar. Nada está à toa, é redemoinho que te apaga, vem de longe. Finque o pé, saiba como é partir até o fundo. Mas não demore muito, não demore o mundo. Saiba voltar. E ventilar a dor no seu ciclo voador. Amar o amor e quem flui de você. Pra quem te vê, pra quem te vê. Se tem a ver o que te faz sofrer. Se não tem a ver, faça de luz, isso não amor. Lowlands flikten ze in de Alfa. En op Appelpop hebben ze het op het wat kleinere Brunotti-podium gedaan. Keihard feesten. En ja, ik heb het dan over de oppositie. Die gasten, dat is echt gegarandeerd feest. Ja, daar eh, blijf ik wel een nachtje voor op, hoor. Slapeloze nachten hoor je nu. Ik ben bij tot een uur wacht en daarna On The Rocks met Armin Tamminga.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 het naar de hemels, blijven dromen in de buurt. Het zal ongetwijfeld een hele eh, lekkere plaats zijn. Maar er zijn weer die dingetjes waar ik me aan irriteer. Zo, daarom ik lig wakker in mijn bed. Nee, het is daarom lig ik wakker in mijn bed. Maar ja, even goed een, eh, een leuke plaat van de opposites. Slapeloze nachten. En nu tijd voor de plaat voor jou. Deze week van Sylvia en mee. Dit is Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht. Op Radio 501. Donderdag Radio 501. Vrijwillig actief in een buurthuis, bij een sportclub, op school of waar dan ook? Ben of ken jij een vrijwilligersproject of organisatie en wil je kans maken op 5000 euro voor jouw project? Meld je dan aan voor 1 oktober voor de Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen. Kijk op vrijwilligerswerk.nl en wie weet wordt jouw project genomineerd.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 you.nl en boek de training die bij u past. BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Voor een gezellige avond, boordevol live muziek, ga jij naar Muziekcafé, het kantoor van de buurman. De gastvrije ontvangst en uitstekende sfeer zorgen voor een avond om niet te vergeten. Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat horen heeft. Het kantoor van de buurman, Koeportsplein 3 te horen. Koeportsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl. Tot ziens bij Ron en Tona. Het kantoor van de buurman, het gezelligste muziekcafé van Nederland.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 deze plaat niet vaak genoeg horen. Lose Yourself to Dance met Pharrell Williams. Dat Punk met Pharrell Williams dan, natuurlijk. Ja, en we gaan door, want tot een uur of acht ben ik bij je. En ik doe verzoekjes, dus gooi ze lekker op de chat op radio501.nl slash live. Gaan we nu even door met Able Nation. festivalseizoen is ten einde gekomen. En dan betekent dat dus dat er een aantal bands met nieuwe muziek weer gaan komen. Die zij dan volgend jaar op de festivals gaan laten horen. En een van die acts die met nieuwe muziek komt is MGMT. Het nieuwe album MGMT is inmiddels uit. En daarvan hoor je nu het nummer Introspection. in the Shadows. confusion weer heerlijk MGMT Introspection, hoor je. Ik draaide net Able Nations eh, Not Your Fault. Nou wil ik dus wat laten horen van Icon, het nieuwe album van De Staat. En het eerste wat er staat is My Bad. ene stukje waarbij stond My Bad is dan ook een, een stukje met drums van 9 seconden vooraan op het eh, album. Ik denk dat dat gewoon iets is van de mensen in de studio die dachten van... Oh nee, dit klopt niet, mijn fout. En ze hebben dat er gewoon op laten staan. Maar goed, de staat staat als een huis. Zo, kennen we ze weer natuurlijk. Het album heet Icon en is nu te beluisteren, te koop, overal. Waar je muziek vandaan af. Dit is Sabrina Stark. Backseat Driver. I feel you staring at my head. What more can I say? It's best that you be on your way and take your ego with you. Who asked you? Who asked you to come in? On this thing in question. I feel a tremble in my hands. I feel a tremble in my head.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 Erik Thijsmans van de redactie is eh, druk bezig geweest op zoek naar de ideale duikboot. Ja, zeker weten. Wat heb je gevonden? Het laat me toch niet los. En nu is er een Nederlands bedrijf gevestigd in Beda die eh, gespecialiseerd is in het bouwen van eh, duikboten. Aha. En dan de kleinere modellen voor twee personen tot vijf personen maximaal. Oké. En ehm, wat zijn dat voor boten? Het zijn. Wat zijn dat voor boten? Ze duiken in elk geval, maar... Ja, ja het zijn best wel hele grappige kleine units. Ehm, met ook eh, een volledig glazen vloer. Waardoor je dus gewoon echt volledig een 360 graden eh, ah. Eh, view hebt in je bootje. Dat is wel heel tof. Dus je kan gewoon, je zit echt in een soort van bol, een glazen bol. Ja, inderdaad. Water. En ehm, ja, ze zijn dus te krijgen in de versie tot 100 meter diep, tot 200 meter, tot 600 en 1000 meter. Wat ik best wel... Kilometer diep. Ja, heftig vind. Wauw en dan kun je nog een robotarmpje als optie erbij nemen en dat soort dingen. Dat zijn zelfs accessoires, extra's. Ja, als je bijvoorbeeld ehm, je blikje uit het raam gooit, eh, mhm. dan krijg je eerst heel veel geklaag van de rest omdat er allemaal water naar binnen komt. En daarna kun je dus met je robotarmpje het blikje weer oppakken, zodat je de zee niet vervuilt. Geniaal. Maar wat ik me nou afvraag hè, bij zo'n groot rond glazen raam, zijn die ramen elektrisch? Geen idee. Airco? Ik hoop het. Trekhaak? Trekhaak zou te gek zijn, zeker. En nu vroeg ik mezelf af, en dat is misschien meer een persoonlijke eh, eh, must-have, of die dingen ook geleverd worden met een wijnkoeler. Dat Zodat je voor iedereen die bij je aan boord komt een flesje koude rosé kan eh, serveren. De meeste mensen die genieten van de zee aan het strand met een glaasje wijn. En als jij dus ultiem wil genieten van de zee, dan ga je de zee in om te kijken vanuit jouw duikboot. Inderdaad. Daar hoort dus nog betere, nog meer wijn bij. Eigenlijk wel. Maar ja, we gaan dus eh, even verder op onderzoek uit, denk ik, wat betreft de, de, duikboten. En nu had ik dus bedacht dat je met een CO2-blusser heel snel dingen koud kan krijgen. Alleen lijkt het in een duikboot niet zo'n goed idee, omdat je dan meteen door je volledige zuurstof... Uh, zuurstof is zo'n dingetje. Eh, heen bent, denk ik. Ja, ja, ja. Dus kun je nog niet genieten van je... Dus dat, dat vond ik wel een vrij essentieel ding. Een klein, klein wijnkoelertje, een koelkastje. Ik denk dan, als je een, een wijnkoeler hebt waardoor jij wijn kan drinken in je ben je relaxter. Kun jij eh, dus rustiger zitten, gebruik je minder lucht, heb je minder ruimte nodig voor je zuurstofflessen. Ook weer waar. Ja. En wat ik ook vind, want kijk, ehm, als je dan zo lekker aan, aan, het kijken bent onder water, dan moet je natuurlijk ook wel een hapje hebben. Ik zat te denken aan een toastje zalm. Ah, precies. Om een beetje in de stijl te blijven. Of een granale cocktailtje. Heerlijk, maar, vis moet je ook weer koud bewaren. Ja. ja dus die moet je... Ja, en ik, echt deze dilemma's. En ik heb nog niet eens een duikboot. Maar dan heb je dus gewoon gabba's eh, uit eigen tuin. Zoiets, denk ik, ja. Eh, ideaal. Heb jij nou zo'n duikboot uit Breda? Vertel ons even wat je ervan vindt op de chat of op Twitter. Het Meer Matthijs. Het Radio 501. Dan komt, eh, komt het helemaal goed. Dan gaan wij kijken waar wij een, een duikbootje vandaan kunnen halen. Dat lijkt me een heel goed idee, Chris. Dit. weten. Churches. Met de Mother We Share. you go. na Yellow Submarine ja, ben ik een beetje op zoek gegaan naar meer uh, eh, duikboot georiënteerde nummers. En die hebben we gevonden, althans dat denk ik zo. Balthazar, een Belgische band. we weten zo eh, ja, over Belgen dat ze wel eens grappige benamingen hebben voor termen die, eh, ja, die voor ons dan een beetje raar zijn. Zo heeft Balthazar een nummer wat volgens mij over een duikboot gaat. Het heet namelijk Sinking Ship. I can feel it coming up and spreading inside of me. It warms the blood and it eats away the memory. From my pen, you expected the sweet honey to drip. Oh, but the word guts come out like rats leaving a sinking ship. Ah, look at them run. Your famous discretion, how you so proudly call it. Well, I'm afraid, honey, that it crumbled down to the powder in your wallet. And all the different shapes and forms which you control. From the widest and purest to the horror of alcohol. Oh, look at her run. again. We'll get to know your sad side again. Sinking Ship. En als iets geen Sinking Ship is, dan is het Balthazar wel. Die gasten zijn heel erg goed bezig. Ook gezien op Appelpop. En dat ging heerlijk hoor. Ja, nieuwe muziek. We hadden het net al over MGMT. Er staat, Placebo komt met een nieuw album. En ook The Kings of Leon. En dat komt uit de 24ste. En daarvan heb ik al een track voor je klaarstaan. Eentje die er alvast is, als voorproefje. Wait for me. Nieuw materiaal van John Legend. Volgrijk die ik voor jou ga draaien stond dus ook op Apple Pop En het schijnt er dat het er echt heel hard naartoe ging. Wall of Dead Circle Pits. En dat allemaal bij een band die heet The Soul Sister Dance Revolution. Dat klinkt toch iets, eh, iets minder hard dan een Wall of Dead-achtige band. Maar ja. Everybody here, they know your name. Everybody here, they feel the same. Oh, yeah. Life is good. Playground kids in our neighborhood. Come on, get wrong. Celine Dion. Study hard and marry young. Oh, yeah. Turn it off. Lose the milk. Despise Metchnikov. Cause everybody here that you're okay, but the only thing you need is love. So wanna go away, oh yeah. The open scene is to us and what we could be, oh yeah. The time and space, take my hand, I know it place. Oh, let's go. Luchtpodium is het moeilijk om het dak eraf te feesten. Maar in elk geval was er vrij weinig over van de grashouden daar in Tiel. Met Soul Sister Dance Revolution en Start a War. Nou, en dat ging er hard aan toe ook hoor. En ja, dan eh, komen er nu kinderen de studio binnenlopen. Dus ik denk, had ik maar even gewacht met Main Street. Maar ja, dat wil ik zo ook niet aandoen. En ik heb beloofd het nooit meer te draaien. En ik kan je zeggen trouwens, ook al klinkt het dan misschien wel enigszins eh, technisch gezien correct op eh, de, de, ja, de gedownloade de versie of de gekochte versie. Maar live, ik kan je vertellen, het was vals. Echt niet normaal. Maar ja, gillende meisjes die, eh, die hebben altijd gelijk. En dat zal dan wel ongelooflijk geweldig en goed geweest zijn. Deze meneer, die geeft wel toe dat hij slecht is. De slechtste rapper van de straat. Roel Severburg heet de meneer. Ik heb altijd al een rapper willen zijn, maar het lukt me niet en dat doet zeer. En zo gaat het elke dag. Als ik ga rappen schiet iedereen in de stress. Ik probeer het al een jaar of negen, maar om het te laten rijmen dat valt niet mee. En als ik vraag zal ik doorgaan, zegt iedereen. Mwah. En ik rap ook al niet eens in de maat. Ik ben de slechtste rapper van de straat. ben niet rijk. Ik woon gewoon in een doodgewone straat, waar iedereen me kent. Je weet toch hoe dat is, maar wanneer ik probeer te rijmen, dan gaat het fout. Misschien ben ik ook veel te traag. Want als ik maar rappen, dan zeg ik ja, dat lijkt me nou wel leuk om een keertje te doen. En heel de buurt roept me na. Ik ben de slechtste rechter van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Ik ben de slechtste rapper van de straat. lekkere bitches en geen bling bling. Die hele hip-hop sizzle is niet echt mijn stijl. Maar alle vrouwen die ik ken zijn botervet. Dus daar ga ik liever niet mee naar huis. Want daar voel ik me niet op mijn plek. En alle rappers zeggen steeds hou je mond. Maar ik zeg, weet je wat, kus mijn witte bips. En heel de buurt roept me na. Ik ben de slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. rapper van de straat. Ik ben de slechtste rapper van de straat. respect, maar elk vogeltje zingt zoals het is geboren. Dus hou je oren dicht als je niks wil weten, anders krijg je het last van je geheugen. Want wat ik zeg is waar, dat is geen grap. En de manier waarop ik rap is heel erg vrij. En er is niemand in de straat die rapt zoals ik. Maar heel de buurt roept me na, ik ben de slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Ik ben de slechtste rapper van de straat. Zelfkennis heeft deze Roel Severburg absoluut wel. Slechtste rapper van de straat. Maar ja, hij eh, is dan ook eigenlijk geen rapper. Hij heeft heel veel van dat soort leuke liedjes. Zoals eh, Opa van mezelf, die Chris dan weer echt te gek vindt. Maar goed, ik ben toe aan mijn laatste track van vandaag alweer. Ik ben er woensdag weer. En straks is het tijd voor Onderox met Arwin Taminga. Arwin, don't know why. Big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 501. Your number one station. Your oh number one station.